Ruim driekwart van de vakbondsleden stemde voor en daarmee komt een eind aan een langslepend conflict. Een eerder akkoord werd vorig jaar nog verworpen door het TNT-personeel. De nieuwe CAO geldt drie jaar. De 23.000 medewerkers van TNT krijgen onder meer een loonsverhoging van 0,7% per 1 januari jongsleden. Het postbedrijf schrapt wel banen. De komende jaren verdwijnen er naar verwachting meer dan 10.000 banen bij TNT. Israël is niet van plan af te zien van een omstreden plan voor de bouw van 1600 huizen in Oost-Jeruzalem. Premier Netanyahu zegt dat Israëlische bouwplannen in Oost-Jeruzalem nog nooit ten koste zijn gegaan van de Palestijnen. Israël staat onder druk van de Verenigde Staten om af te zien van het project. De bouwplannen werden bekend tijdens een bezoek van de Amerikaanse vicepresident Biden. De Amerikaanse regering voelt zich erdoor geschoffeerd en zet Israël onder druk om het bouwproject af te blazen. De kroongetuige in het liquidatieproces over de moorden in de Amsterdamse onderwereld weigert voorlopig verklaringen af te leggen. Peter Laes zegt dat de deal ongeldig is... omdat de gesprekken die hij met zijn advocaten had over de deal... door het OM zijn afgeluisterd. Hij voelt zich bedrogen. Als de kroongetuige blijft weigeren te verklaren... wordt het voor het OM een stuk moeilijker om het bewijs rond te krijgen. Veendam opent een extra politiepost in het centrum... om de reeks branden van afgelopen tijd een halt toe te roepen. De gemeente heeft een leegstaat winkelpand gehuurd... waar de politie, stadswachten en particuliere beveiligers... s'avonds en s'nachts terecht kunnen om het centrum in de gaten te houden. Om verdere brandstichting te voorkomen breidt de gemeente ook het aantal bewakingscamera's in het centrum van Veendam uit.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 En dit is ook weer zo'n bekende, hè? Dit stamt uit 1983. Ik kan me nog herinneren dat ik het gekocht heb op een LP en later op een CD. Here Comes the Rain Again. En natuurlijk van de Eurythmics, hè? van de CD LP Touch. Deze dame heeft jarenlang in een viermansformatie gezongen. formatie uit Zweden. En dan heb ik het over ABBA. Agneta Velskog. Na de ABBA-periode zei ze van... ik ga het eens even solo proberen. Geen één van vieren hebben ze een echte solo-carrière kunnen ontwikkelen. Maar ze zong niet onverdienstelijk hoor. En zeker niet in de Heat is On. Het werd de nummer 2 in onze top 40 lijsten. Je dat ook wel eens als u eh, aan het werk bent? Dat u bij uzelf denkt van nou, een lekker kopje koffie zou er beslist wel ingaan. U gaat naar de automaat en dan denkt u bij uzelf van... Hmm, dat is lekkere koffie, maar dan duurt het toch nog even voordat die aanslaat hoor, die koffie. En daar heeft uh, een zekere Andrew Vladek een nummer over geschreven op zijn cd The Wheel. Die hij uitbracht in 2009. waiting for the coffee to kick in. Last night I got hammered, but today I woke up nailed. Baby, I don't want to fail you. What can I do? My whole world's in spin. I'm just waiting for the coffee to kick in. Last night I got ripped, but today I woke up torn. Baby, I don't want to mourn for you. I am through, but you got a very thick skin. I'm just waiting for the coffee to kick in. Oh, I'm waiting I'm waiting. My hands, they're shaking. No, it won't be long. I'm just waiting for the coffee to kick in. I got toasted, but today I woke up burned. Baby, I don't want to yearn for you. I am true, and that's where I'll begin. Just waiting for the coffee, waiting for the coffee. I'm just waiting for the coffee made a kick. Dus, eh, Nederlands nachtegaaltje, hè? Ilse de Lange, The Great Escape, zo heet het eh, nummer. En eh, ja, het is de titeltrack van haar laatst verschenen cd. Het wordt tijd dat ze weer eens een keer een, eh, nieuwe cd gaat uitbrengen, deze dame. Ik was bij een bevriend eh, radiopresentator uit Hilversum en eh, hij zei tegen mij van... luister eens, heb je een grote tas bij je? Want ik heb weer een aantal cd's voor je die ik dubbel heb gekregen. Eentje daarvan was Amar Sundi Sadaka, zo heet de cd prachtige muziek. Het is een, een Afrikaanse jongeman die muziek brengt op verschillende stijlen. Onder andere in uh, Hanai J. Mijn hart Afrikaanse muziek eh, van deze jongeman, deze Amar Sundi. Het is een, eh, een man die eh, ja, hier in Nederland eigenlijk helemaal niet bekend is. En dit is zijn eerste cd die hij hier in Europa heeft uitgebracht. Er staan maar liefst 14 tracks op. En ik zal u binnenkort nog wel eens meer van deze jongeman laten horen. En dit kennen we allemaal. Arena. Ook weer eh, zo'n nummer uit de jaren 80, begin jaren, eind jaren 80. Toen waren zij wereldberoemd met eh, dit nummer. Het ging over de oorlog die eigenlijk nooit eh, gewonnen zou kunnen worden. En waarom gingen alle generaals, alle ministers, alle staatshoofden dan toch nog beginnen om een oorlog, een oorlog beginnen om te proberen zoiets te winnen. Sue van Rens is een dame hier uit Nederland, schrijft haar eigen liedjes allemaal. heeft een soort eh, promo-cd'tje uitgebracht met daarop eh, zes nummers, waarvan er vijf door haar zelf geschreven zijn. Eentje heeft ze laten schrijven door Julie Miller, want dat is haar grote inspiratiebron, zegt ze zelf. Ze noemt de cd Closure. En dit is bandje nummer 2. Misschien een droom voor vele mensen om eens een keer naar New Orleans te gaan, want daar zit ook veel muziek in. 7th Street, birds were solitude. Sommige mensen gaan heel graag naar New York. Nou, ik vind eh, België nou al <laughs> ver genoeg soms hoor. En dan heb ik het natuurlijk over een weekendje. Hè? Want voor de grotere vakanties ga ik, zoals u weet, regelmatig naar Frankrijk. Maar het goede doel blijft steken in België. Het trio Paul Mosseri, Eric Philbrook en Alan Walker. Zij luisteren naar de naam The Brilliant Mistakes. Maar zij kunnen niet helemaal alleen hoor. Want eh, als zij ergens optreden, dan vragen ze aan Lincoln Schliefer, Mike Viola, John Putman, Mark Schulman en Larry Campbell of ze mee willen gaan op hun tournee om hun muziek te brengen die ze zelf schrijven. The Brilliant Mistakes, zo heet de formatie. En dit is Distant Drumming. found my hands. A soldier died in the desert sand. On the day I found my hands, you said, Look at our fine young man. On the day I found my hands, on the day I found my feet, an iceberg melted in the horrible heat. On the day I found my feet, you said, Look at day I found my feet. I don't want to make too much of it, all this talk of impending doom. I just want to laugh at everything and see the faces walking around the room on the day. I found my voice, the TV drone don't senseless noise on the day. I found my voice, you said. my voice. I don't want to make too much of it. All this talk of impending doom. I just want to laugh at everything. Distant Drumming, zo heet hun cd... die zij nog niet zo gek lang hebben, geleden hebben <laughs> laten verschijnen. Hoor. En dit applaus, dat geldt voor niemand minder dan Katie Melua. Hij heeft een nieuwe cd uitgebracht met daarop allemaal live opnames. Een daarvan is Crawling Up That Hill... just a slow train crawling up a hill. So I stopped one day to figure it out. I quit my job without a shadow of a doubt to sing the blues that I know about. My life is just a slow train crawling up a hill. Minute after minute, second after second, hour after hour. train crawling up a hill. So I stopped one day to figure it out. I quit my job without a shadow of a doubt to sing the blues that I know about. My life is just a slow train crawling up a hill. Minute after minute, second after second, hour after hour goes by. Working for a rich girl, staying just a poor girl, never stop to wonder. slow. nog maar één stukje wat ik gehoord heb van die cd, van die live cd van Katie Mellowa. Maar ik ben wel nieuwsgierig geworden, dus ik ga binnenkort eens naar mijn favoriete platenzaak. En ga daar eens luisteren naar eh, de volledige cd. Pork Belly, rare naam hè, voor een formatie. staat een man op met een hele grote varkenskop op de cd Futures. David Gray produceerde het en het is helemaal voorgeschreven door dezezelfde jongeman, afkomstig uit Canada. Irresistible when I step into the ring. I'm a force that's purely physical, a truly awesome thing. I take off my satin gown, I give the folks a flex. The ladies look me up and down. at my trapezius and pecs. Sweet daddy, sweet daddy, give you a real sweet fight. Sweet daddy, sweet daddy, be a, a big bout tonight. You know I used to be a nasty man, uh, but now I fight for good. I believe it's God Almighty's plan that I do as I should. I'm righteous and invincible. invincible. The opposition quakes. They call me Mr. Irresistible. I got what it takes. You want it, sweet daddy? Sweet daddy. I'm a hero to the young and old. Sweet daddy. Sweet daddy. I'm gonna irresistible. Sweet daddy. sweet loving, baby. I do more than that. You know, I think that it's incredible that I actually exist. They call me Mr. Irresistible. So, baby, how could you resist? Sweet daddy. Sweet daddy. I'm a hero to the young and old. Sweet daddy. Sweet daddy gonna put you in a sleeper hole, Sweet daddy, yeah. A perfect hair and a perfect skin. laten we maar in dezelfde stijl verder gaan. Maar nu met Roger Oldtimer. Rough You Heart, zo heet zijn cd. En bandje nummer 3 is I Saw You. When I saw you on the street, I knew that I should speak. I